Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam pleit ervoor om politieagenten na hun pensioen door te laten werken. Dat zou helpen om het personeelstekort op te lossen. Abu Talib wil agenten die de komende twee jaar stoppen met werken... vragen of zij vrijwillig langer aan willen blijven. De politie moet de komende zeven jaar 17.000 mensen vervangen die met pensioen gaan... maar nu al is er een personeelsprobleem. Abu Talib denkt dat vooral de recherche geholpen zou zijn met lange doorwerken... en dat er meer kennis kan worden overgedragen op nieuwe medewerkers. De explosieven die vanochtend werden gevonden bij een politieinval in een woonwagenkamp in Lid zijn afgevoerd. De politie meldt dat de doorzoekingen doorgaan. De inval op het kamp houdt verband met een groot onderzoek naar een familie die volgens de politie crimineel is. Ook op een industrieterrein in Os en een vakantiepark in Friesland doet de politie onderzoek. Een verkenner gaat een poging doen het conflict over een nieuwe CAO voor het ziekenhuispersoneel vlot te trekken. Het gaat om de voormalige personeelsdirecteur van KLM, Wim Koyman. Er wordt al maanden onderhandeld over de nieuwe CAO. Gisteren legden veel verpleegkundigen het werk neer. Ziekenhuizen waren alleen voor noodgevallen open. Het ziekenhuispersoneel eist een structurele loonsverhoging van 5 De werkgevers willen niet verder gaan dan 4 een online inzamelingsactie voor koala's die gewond zijn geraakt door de bosbranden in Australië staat al bijna op 700.000 euro. Honderden koala's zijn omgekomen en velen hebben brandwonden. Omdat ze ook geen eten hebben, doordat alles is verbrand... hebben koala's vooral water nodig. Eén koala werd wereldnieuws toen een vrouw hem uit de vlammen redde in Australië. Met die koala gaat het inmiddels de goede kant op. En dan het weer. In het noorden is het bewolkt en in het zuiden af en toe wat zon. Het is 3 tot 6 graden. Maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.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 I buy myself fast cars just so I can drive them real fucking slow. I like my own company, company I don't need. wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is.